in Boekraat met het NOS Journaal. Ziekenhuispersoneel onder de 60 kan vanaf volgende week toch een vaccin krijgen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het personeel met direct patiëntencontact had eigenlijk al deze week gevaccineerd moeten worden. Maar omdat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt ingezet, kon dat niet. Aanstaande dinsdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA met conclusies over het risico op bloedstolsels bij het Janssen-vaccin. Als het EMA negatief oordeelt, zal nu voor de ziekenhuismedewerkers het vaccin van Pfizer worden ingezet. Dat is te danken aan een meevaller. Nederland krijgt de komende tijd extra Pfizer-vaccins geleverd. SpaceX mag de nieuwe maanlander leveren aan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die hoopt in 2024 de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies uit de jaren 60-70 te kunnen uitvoeren. Met het contract voor de maanlander is bijna 3 miljard dollar gemoeid. Rusland gaat tien Amerikaanse diplomaten het land uitzetten... als reactie op nieuwe sancties die de Verenigde Staten hebben afgekondigd. Ook zullen zeker acht Amerikaanse regeringsmedewerkers op een sanctielijst worden gezet... en wordt gekeken naar sancties tegen Amerikaanse bedrijven in Rusland. Donderdag kondigde de VS aan tien Russische diplomaten het land uit te zetten... als reactie op een grote Russische hek, waardoor vorig jaar een aantal overheidsinstanties werd getroffen. Ook zou Rusland hebben geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden. Het Korps Mariniers heeft de afgelopen tijd geoefend met een vliegpak. Dat is een soort harnas met straalmotoren op de rug en aan de armen. Met een gashendel en armbewegingen is het pak te besturen door de lucht. De mariniers zijn enthousiast over het vliegpak.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 You know I got carried in my heels. wind can't know the answers. And she cries to me when I'm asleep. She says, You know that you can go much faster. Another paper's talking me so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me.